moet met het NOS Journaal. In een vliegtuig van Ryan geworden. Het toestel heeft een voorzorgslanding gemaakt in Frankfurt. Ongeveer 30 mensen zijn ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Het is onduidelijk welke klachten de reizigers hadden en wat de oorzaak is. Een van de passagiers schrijft op Twitter dat de zuurstofmaskers in de cabine naar beneden kwamen. 45 kaderleden van de FNV schrijven in een brief aan het hoofdbestuur... dat ze het CAO-akkoord in het streekvervoer waardeloos vinden. Dat meldt Trouw. Volgens de kaderleden komt er van een lagere werkdruk niets terecht. Nu onduidelijk is hoe lang pauzes tussen de ritten mogen duren. Ook zou de FNV-onderhandelaar het akkoord zonder overleg hebben gesloten. Chauffeurs moeten nog stemmen over de CAO. In de Vlaamse gemeente Bierbeek heeft een vrachtwagenchauffeur gisteren een ravage aangericht. Hij ramde meerdere auto's, een lijnbus en een andere vrachtwagen. Negen mensen raakten licht gewond, melden Belgische media. De chauffeur die volledig naakt was, ging na de botsingen lopend vandoor. Even later kon de politie hem oppakken. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en kon nog niet worden verhoord over wat hem had bezield. Deli Blind komt terug naar Ajax. Volgens de Telegraaf heeft Blinds huidige club Manchester United... een mondelinge afspraak met Ajax over de transfer. De Amsterdamse voetbalclub zou 16 miljoen euro betalen... dat door bonussen nog kan oplopen tot 21 miljoen. Daarmee is Deli Blind de duurste aankoop ooit voor Ajax. De transfer van de 28-jarige Blind hing al even in de lucht. Ajax-trainer Erik ten Hag wilde hem graag hebben... onder meer omdat hij uit de jeugd van Ajax komt... Teddy Blind speelde sinds september 2014 bij Manchester. Het weer vannacht is het grotendeels helder, met lage eh, bewolking minimaal. Minimaal liggen rond de 11 graden. Overdag is het flink zonnig bij 22 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten.